uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft zijn excuses aangeboden... aan de familie van Humera, het meisje dat vorig jaar bij haar school werd doodgeschoten door haar stalker. Hij zei dat hij zich als burgemeester verantwoordelijk voelt. De inspectie concludeerde onlangs dat de politie, het OM, de reclassering en het meldpunt huiselijk geweld tekort zijn geschoten in de bescherming van het meisje. Abu Talib wil dat politie, justitie en de gemeente voortaan ieder half jaar bij elkaar komen om te praten over stalking. Het ministerie van Defensie heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld... na een melding over misstanden tijdens een missie. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Volgens de commissie zijn de procedures rond meldingen onduidelijk... en heeft Defensie in deze zaak een te afwachtende houding aangenomen. Staatsbosbeheer mag dit jaar in de Oostvaardersplassen geen edelherten meer afschieten. De provincie Flevoland had Staatsbosbeheer opdracht gegeven om de edelherten voor januari af te schieten. Maar volgens de rechtbank is niet goed gemotiveerd waarom het aantal edelherten nog verder omlaag zou moeten sinds hun aantal is gehalveerd, omdat elke winter veel dieren bezweken door voedseltekort. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor het eerst een ebola-vaccin goedgekeurd. Mogelijk kan het medicijn vanaf medio volgend jaar worden verspreid in de risicolanden. De procedure van goedkeuring van het medicijn is door de WHO versneld vanwege de dringende behoefte eraan. Drie jongens van 17 jaar oud zijn aangehouden voor de gewelddadige beroving van een homoseksuele man in Beeldhoven. Ze hadden hem gelokt met een nep-date via de homo-dating-app Grindr. De drie werden voor aangehouden na een oproep van de politie vorige week en de tips die daarop volgden. De Nederlandse voetbalsters zijn weer een flinke stap dichter bij het EK van 2021 in Engeland. In Arnhem won Oranje met 4-1 van Slovenië. Het was de zesde zege op rij. Het weer buien met aan de kust kans op onweer. Ook vanavond en vannacht buien. En, van twee, en het wordt 2 tot 6 graden.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 En daarachter komt Healing Hands van Cathy Oaks. Hoog gehalte. ook weer in deze aflevering van Peaceful Radio Show 1359. Terry Oldfield met een oude bekende Zen. Zen. En um, ehm, The Third Force natuurlijk. Eens even kijken. daar nog een albumpje van. Dan hebben we even... Ik ga de lijst even met je langs. Eh, Flow en uh, Medwin Goodall. Good Old, Good eh, die sluit de rij af met Neptune, the God of the Oceans. Of weer zo'n mooie titel. Love Duet heet de track waar we naar gaan luisteren. Goed, uh, daar kan je dit programma op terugluisteren en eh, de playlist bekijken. Veel luisterplezier. this is Michael Stribling, one of the artists on Peaceful Radio. Thanks for tuning in today. Please visit my website at www.leela-music.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Hi, this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. This is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net.